Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. KLM vliegt voorlopig niet over Kashmir, de regio in India en Pakistan... waar die landen ruzie over hebben. Bij luchtaanvallen van India gisteravond en vannacht zijn tenminste 26 doden gevallen in Pakistan. Correspondent Davy Boerema denkt dat dat land nu aan zet is. Pakistan heeft altijd verschillende dingen gezegd. Ze vragen om een onafhankelijk onderzoek. Ze vragen om um, bemiddeling vanaf eh, van China en Iran. En ze hebben gezegd, als India aanvallen uitvoert... zullen we dat beantwoorden met gelijke kracht. En dat, ja, dat zet verwachtingen die ze nu zullen moeten voldoen. Het zou kunnen dat het verder uit de hand loopt tussen India en Pakistan. En dat is linkersoep. De landen hebben allebei kernwapens. De A28 bij Hoevelaken blijft nog de hele ochtend dicht. Vannacht is daar een vrachtwagen tegen de vangrail gereden en gekanteld. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Rijkswaterstaat is nog wel even zoet met het opruimen van de rommel... en het repareren van die vangrail. Ze verwachten dat de weg pas rond 1 uur weer open kan. De politie heeft twee undercover-agenten ingezet... in de zoektocht naar de gestolen Roemeense kunstschatten. Dat schrijft de Telegraaf. Met 400.000 euro hoopten ze de dieven te verleiden... om de gestolen gouden helm en andere kunststukken te verkopen een van de verdachten hapte, maar zei tegen de agenten dat hij nog geen contact kon krijgen met de hoofdverdachte over de locatie van de kunstschatten. Ook vond hij 4 ton te weinig. Het contact werd daarom verbroken met de undercovers en daarna werd hij opgepakt. Bevrijdingspop Haarlem heeft gereageerd op de drukte die ontstond bij het optreden van Roxy Dekker. Er kwamen duizenden bezoekers op af, waardoor het terrein helemaal vol was. Dit is de derde rij die we uitproberen, maar alles is dicht. Ze we hebben hoop dat deze nog open gaat. Maar we komen ook uit Amsterdam, dus zonde om naar huis te gaan. Ik heb daar aan de andere kant ook al uren gestaan. En die zijn wel dicht gegaan. Beveiligers en EHBO-medewerkers moesten ingrijpen om te voorkomen dat mensen in de verdrukking kwamen. De organisatie zegt nu dat ze snappen dat het voor bezoekers geen pretje was... maar dat hun veiligheid op geen enkel moment in gevaar is geweest.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 Dat heb ik wel gehoord natuurlijk. De openingstune van Duifzaag de week door de Tijuana Taxi van Herb Albert en zijn Tijuana Braas. for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. I catch you with another. De Beatles, u zal zal herkennen natuurlijk Run For Your Life. Nou, wat mij betreft hoeft u niet eh, hard weg te hollen hoor. Ik zou zeggen, als u nog moet ontbijten... neem gewoon eh, lekker rustig je bordje op schoot op de bank voor mij pakt. Mag allemaal, hè? Je, bent, hier in huis. Je mag, mag doen wat je wil in je huis. Je kan ook aan de keukentafel gaan zitten... als je een keukentafel hebt tenminste. Of gewoon in de salon. Of in de, in de nou ja, wat, wat voor kamers je allemaal hebt. Misschien heb je ook wel een, een bibliotheek in huis. Ga je er een boekje bij lezen en luister je lekker naar de radio. Naar Duivie die de week doorzaagt. Ik neem u mee naar dat park. Zeker wakker Zandvoort? Nou, volgens mij hebben jullie helemaal geen park in Zandvoort. Tenminste, ik, sta zou niet weten wat er nou echt een park is in Zandvoort. Tijd om een park aan te gaan leggen. En dan noemen we dat natuurlijk MacArthur's Park. Donna Summer, die zingt in de lente. Nou, wat wil je nog meer? Nou, het lijkt wel een eruption. We blijven vrolijk hoor, vanmorgen. Je hebt maar één kaartje over, u hoort het. En de maan. Het is wel een enkeltje.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 Dus praat een beetje zachtjes, maar ook een beetje luid over de liefde. Daar ging het allemaal over. Prachtige stemgeluid van Andy Williams... die we natuurlijk ook kennen van... Eh, It's the most wonderful time of the year. Nou, dat geldt ook voor de lente, niet alleen maar voor de kerst natuurlijk. Eh, ik heb ze wel weer uitgezocht, hè, vind ik zelf dan. Hè? <laughs> nou, ik, vind ik vind het heerlijke muziek, dit allemaal. En eh, ik ben er trots op dat ik het voor u draaien mag. Ik heb een dame, een buurvrouw, en dat is een beetje een heks. Ja, dat is een beetje een heks. En die, die teelt ook bepaalde plantjes in de achtertuin. She likes weeds. Ze zet ook af en toe thee. Nee nou, hoor, grapje. Dit is de T-set. je bed vooruit, maar dan kan je in de ochtend uh, dauw kan je die eh, plantjes makkelijk telen. Moet wel beschikken over een goede bezem waarop gevlogen kan worden als witch. Grote hit in de jaren 60 van de T-set. Nou, dit was ook eh, echt lekkere muziek hoor. Sandy Coast zachte gezichtdruk is. meisje, die was maar 1,50 meter lang, was My Little Lady. I think about my baby, a perfect little lady. I think about her shiny golden hair. I've never been a dreamer, but every time I see her, I start to float away into the air. Whoa, The Tremolos. You can make the sun and moon begin to shine. And if you can have your way, everything will be fine. It's no wonder for as long as I've been here, I will give you all the love I am able to give. I wake up in the morning without a single warning. Before I finish yawning, she is there. I think about my baby perfect little lady. I think about her shiny golden hair. Oh, oh my little lady. You can make Ik heb het nummer vroeger ook gespeeld, dat ik nog in een bandje zat.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 Dan eh, weet de tekstdichter, die weet gewoon niet meer wat hij wat voor de rest nog moet rijmen. En dan, uh, ja, dan la la la, dat is eh, een mooie manier om het af te sluiten. Nou, het is half tien luisteraars en u zit misschien te wachten op, op de gulle lach van Cabaret. En nou, ik ga u verrassen met een speciale aflevering van Candlelight. deze klanken komen wij weer binnen in Candlelight. Een programma voor romantische luisteraars. Mensen, mensen die zich eenzaam voelen. Mensen die al tussen de klamme lappen liggen. En denken, ik luister nog even daarnaar. Kortom, dit is weer helemaal Candlelight. Met ook vanavond weer een aantal fijne gedichten van luisteraars. En we beginnen deze Candlelight Special op de zaterdagavond... met een bijzonder fijn gedicht dat we ontvingen van iemand... die zijn naam liever nooit meer wil horen. En dat hele fijne gedicht, deze Candlelight Special op de zaterdagavond... is dan kortweg nog zeer indringend getiteld jij. jij. In de wei. Jij in mei en juni. Blij dat ik vrij in de klei met een sprei. In de rij met een ei en de glij van gelei is een pijfeestkledij. Jij zei hij mij, wij gij, hij jij mij, wij hij jij mij. En ik dan. Vingen wij uit Barneveld. Nog een gedicht met een ei. In de keuken ligt een ei. Moe, mag ik dat oe? Nee, dat ei is vies. Daar heeft Molly op plek verhindert mij het laatste woord aan voor te lezen. Volgende gedicht voor deze Candlelight Special. Op de zaterdagavond ontvingen wij van een sleurklager, van een keurslager. En hij droeg dat speciaal op aan zijn blinde vink. O blinde vink, in wildervang. Zie hoezeer ik naar jou verlang. Ik zie steeds jouw stok weer in de gang. Twee strepen rood, de rest van wit. En aan de krul jouw kunstgebit. Volgende bijdrage voor deze Candlelight Special op de zaterdagavond ontvingen wij van Harm van R. de Blaricum. En hij noemde zijn inzending met de broek. Naar beneden. Draaide ik me om voor de spiegel en herkende opeens het gezicht van Hans Wiegel. gedicht dat zojuist de studio werd binnengebracht en dat ik u toch niet wil onthouden in deze Candlelight Special op de zaterdagavond. Jouw auto staat verkeerd geparkeerd, de portier. En zo komen we dan weer toe aan het laatste gedicht van vanavond. En het laatste gedicht van vanavond is heel treffend getiteld Jan. Jan, wanneer ik weer niet slapen kan. Jan, dan lig jij daar niet wakker van. Jan, jouw bedje was al aangespreid. Jan, was het nou Kendall of Swendelite? Jan. Herman Berkien was dat met eh, zijn versie van Candlelight, luisteraars. Ja, ik weet niet of u het gevolgd heeft, maar eh, Lady Gaga... die trad op in Brazilië, als ik me niet vergis. En eh, ja, daar werd een, eh, een eh, bomaanslag uh, verijdeld. Ik vind het zo'n fantastische zangeres. En ik heb me voorgenomen voorlopig om elke week wat van te draaien. Nou, deze week is het natuurlijk weer het duet met Bradley Cooper. Een mannelijk deel, dames. Ziet er goed uit hoor, kan ik u verzekeren. Geldt ook voor Lady Gaga trouwens. Een ja, fantastisch nummer. Glitters on sky burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't luisteraars, dan zagen we een duif met, eh, met kippenvel. <laughs> Ja. ja, Lady Gaga, fantastisch nummer. We gaan eh, genieten van eh, eh, Smokey, oftewel Chris Norman... samen met Susie Quattro. Die komen binnenstrompelen. Our love is alive, and so Our love is a flame Chris Harlow, Smokey met uh, eh, Susie Quattro's Tandelen in. Ja, vroeger eh, hadden de Golden Earring, die hadden er een S achter staan. Toen waren er nog de Golden Earrings. En toen zongen ze onder meer over That Day. En eh, dat was Frans Krassenburg die dat zong. Dat was de Golden Earrings. Nogmaals, luisteraars, met een uh, S aan het eind. Ja, ja. Zullen we eventjes uh, de dansschoentjes uh, gewoon even lekker aantrekken? You must have heard of a little Bo Peep. She was the gal with all the sheep. Well, one day it's a sad to say, the sheep all ran away. She was lonely and she was blue. She was sad and a crying too. So I told her what to do. I said, put on your dancing shoes. Put on your dancing shoes. Put on your dancing shoes. Put on your dancing shoes. dance away your blues. Mm-hmm. Yeah, yeah. A friend of mine had an accident Laughed so hard off a wall he went. Humpty Dumpty was his name. I guess you heard the same. He was lying on the ground, bits and pieces all around. So I told him what to do. I said, put on your dancing shoes. sure you know about Jack and Jill. They're the ones that went up the hill. Jack fell down and he broke his crown. Jill came tumbling after. What a noise their crying made. It was a ringing through the glade. So I told them what to do and I changed their tears to laughter. dancing shoes. Put on your dancing shoes. on your shoes. Je mag ze gewoon nog even aanhouden hoor, de dansschoentjes. Want we gaan eh, met Simon en Garfunkel gaan we swingen met Baby Driver. vengeance, feel up above. Scoot down the road, what's my number? Ja, van een van de meest verkochte albums eh, ter wereld. Eh, Bridge Over Troubled Water. Het album van Simon Garfunkel was dit Baby Driver. plaatjes even doorzagen, maar dan, eh, heb je er wat. Hè? <laughs> Ja. Eindelijk de week doorgezaagd, luisteraars. Nou, eh, we, gaan er, eh, we gaan er zo uit. Want ja, het is vier minuutjes, of nee, bijna vijf minuutjes voor de klok van tien uur. En dan komt het nieuws weer voorbij. Wat zullen we nou weer voor nieuws beleven, luisteraars? Weet u het al? Heb u al eh, voorgeluisterd? In het vorige uur misschien. Ja, dat kan. Eh, we, kunnen zo ook maar een nieuwe pauze hebben. Hè? Eh, dat je bij jezelf zegt: van, hebben we al een nieuwe pauze? Komt er al witte rook uit de schoorsteen? Nou, hier bij ZFM Zandvoort, Tolweg, dat gebouw komt helemaal geen rook uit de schoorsteen. Is ook geen nieuwe pauze. Ik ben ook geen nieuwe pauze. Ik eh, zou dat niet durven. Ben ik te, te, te oud voor. Oh nee, het moet wel een oudere, oudere man zijn, die pauze ook weer niet te oud. En hij moet, eh, ja, hij moet een beetje vol, maar hij moet een beetje conservatief zijn, hè? de paus, toch? Nou, laten we even gaan luisteren naar een muziekje en dan gaan we dat nieuws luisteren. Ik heb eh, ter afsluiting ABBA voor u. Wat vindt u ervan? Kan het goedkeuring wegdragen, luisteraar? No more eh, knowing me, knowing you. see my Ik hoop dat u genoten heeft, luisteraars, van het eerste uur van Duifjes Week door. Ik heb zoveel mogelijk lekkere muziek voor u eh, uittrachten te zoeken. Ik eh, kom nog twee uur bij u terug, dus haak nou niet af.